Goedenavond, ik ben Juri en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen in Dronten houden vanavond een bijeenkomst over de schietpartij van gisteren. Want ze zijn zich rotgeschrokken in de woonwijk waar drie mensen werden neergeschoten. Eén slachtoffer is toen overleden. Volgens deze verslaggever van Omroep Flevoland was er een burenruzie. Ja, wat ik van verschillende buren hier hoor is dat het al langere tijd aan de gang was. Dat de vrouw eh, waar het om gaat, hè, die neergeschoten is, ehm, voor veel overlast zorgde. Veel eh, geluidsoverlast. Eh, soms hard met de auto door de buurt heen reed. Eigenlijk met niemand rekening hield. waarschijnlijk is dat de oorzaak geweest van de ontspoorde burenruzie. De mogelijke schutter is gisteren opgepakt en vandaag is een tweede verdachte gearresteerd. Vier bergbeklimmers uit Italië en Zuid-Korea die al drie dagen werden vermist... zijn dood teruggevonden op de Mont Blanc. Volgens de hulpdiensten zijn ze overleden door uitputting. Ze waren tijdens slecht weer in de problemen gekomen. De vier klimmers lagen op 100 tot 200 meter onder de top van de berg. In de mbo-school Aventus in Apeldoorn is een student licht gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is een andere student, een vrouw, zij is opgepakt. Over hun leeftijd is nog niets bekendgemaakt. gemaakt. De school werd even ontruimd, maar al snel kon iedereen weer naar binnen. Tja, het wordt nog een hele klus om het te gaan overtreffen. Maar ze gaan wel een poging doen, want er wordt een serie gemaakt over deze tovenaars. It's Leviosa, not Leviosa. <laughs> She's a nightmare, honestly. No wonder she's got any friends. I think she heard you. Harry Potter natuurlijk. Vandaag hebben de producenten van de serie een castingoproep online gezet. Ze zoeken een nieuwe Harry, Ron en Hermelien. De oproep richt zich op kinderen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland... tussen de 9 en 11 jaar oud. De nieuwe serie wordt gemaakt door de makers van Succession... en moet in 2026 te zien zijn. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht regenen. Morgen wordt het niet veel beter dan flinke buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 14 graden.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 en eh, dingen gaat vertellen erover. Peter Den Boer. Maar dit terzijde. Mulder en Mulder al jaren mijn tuneplaat en... Ehm, ik doe het trio dat eh, opgehouden is te bestaan... na het overlijden van Johan Mulder, alweer een aantal jaar geleden... doe ik eh, eer aan door ook eens iets te laten horen... van eh, nog meer uit de reeks cd's die ze gemaakt hebben. En dat kan eh, ik graag doen. Vivian Mulder zingt Dream a Little Dream. sycamore tree sunbeams find you Sweet dreams that leave our worries behind you But in your dreams wherever they be Dream a little A Little Dream of Me. Het Mulder trio met zang van Vivian Mulder. En als extra gast deed op deze cd mee. Frits Katé op de saxofoon. Vandaag eh, laat ik eh, allerlei zaken horen. Waaronder, zoals de luisteraar van mij gewend is... Eh, in de tweede uur vooral ook veel Nederlandse artiesten. Want wij komen erin om in de goede hele goede muzikant in Nederland. Heel bijzonder. Binnen Europa zijn wij eh, sterk vertegenwoordigd. We hebben goede opleidingen op eh, jazzgebied. Helaas hebben ze niet allemaal voldoende werk op dit moment. Maar dat terzijde. Ik ga ook aandacht besteden in het programma aan het optreden van Laura Fiji vanmiddag in de serie eh, Jazz in Zandvoort. Waarvan ik nu al kan melden dat het concert van vanmiddag helaas is uitverkocht. Maar daarover later meer. Eh, ik doe ook eh, in mijn programma verzoekjes die ik heb binnengekregen... in de loop van de afgelopen weken. Zoals dat van Oma T. Nina Simone. Maar dat gaan we pas daarna doen. Want eerst gaan wij de Three Sounds... Willow, Weep For Me. begint al lekker. is natuurlijk Tenderly. De Three Sounds. Gene Harris piano. En eh, Andrew Simpkins op de bas. Billy Down. Die, oh, het slagwerk. Tenderly. Dan ga ik nu een eh, verzoeknummer laten horen. Iemand die eh, de donkere zijde van het leven... Heel, haar heel leven lang heeft moeten aanschouwen. Nina Simone, In the Dark. on my lips left behind. Just let them dance. We're gonna find romance, Lord, in the dark. Nana Simone in the Dark. Ik heb nu de Bates Brothers. Het eh, succesverhaal is waarschijnlijk wel bij velen bekend. Eh, drie broers uit een uh, uiterst muzikaal gezin... die allen ongelooflijk talentvol blijken te zijn in de jazzwereld... die met z'n drieën, aangevuld met anderen, op reden optraden... en vervolgens allemaal hun eigen gang ook gaan... en overal als solist meedoen en eh, links en rechts eh, van alles aanpakken. Wereldwijd een fantastische groep. Peter Beets piano, Alexander Beets tenorsaxofoon... Marius, hun broer op contrabas... en in dit geval Wim Holthaus op het slagwerk. En we gaan luisteren naar een eh, bijzondere compositie Rodgers and Hammerstein. It might as well be spring. Música hum? Ja, prachtig einde aan het stuk Don't Blame Me. Het was het eh, Hammond trio van Eddie David. En op de tenorsaxofoon hoorden we Joe Newman. Ik ga nu naar een groep eh, opgericht in 2002. De Unknown Young Sinatra's. Allemaal Nederlandse topmuzikanten. Eh, op jonge leeftijd. Die samen een fantastische band op de cd hebben gezet. En we gaan uh, luisteren naar een klassieker. One for my baby. It's quarter to three. There's no one in the place. except you and me. So set him up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, put another nickel in the machine. Feeling so bad, can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but you've gotta be cold. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And when I'm gloomy, won't you listen to me till it's talked away? Well, that's how it goes and Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found it's gotta be drowned, or it soon might explode. Make it one for my baby, and one more for the road. Eh, de zanger Tom Gable. En die werd begeleid door de piano door Paul Stark. En het is een eh, opname van de cd The Unknown Young Sinatras. We gaan naar Zwitserland. Het Silvano Bazan Trio. En die hebben als speciale gast George Robert op de sopraansax. En als zanger Phil Collins. En eh, het zijn allemaal jongens van de Bernse uh, eh, Jazz eh, Conservatorium van het conservatorium in Bern. En het is een prachtige opname geworden. En we gaan luisteren naar Teach Me Tonight. Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. And since this is the perfect place to learn, teach me tonight. Starting with the ABC. XYZ Help me solve the mystery of it. Come on, teach me your mind. the sky is a blackboard high above you. If a shooting star that start a ride. I love you a thousand times across the sky. But one thing's not very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? graduation's almost here, my love. each tonight. Teach me tonight. Het Zwitsers Silvano Basantrio veel Collins hadden gestrikt... om een prachtige ballad op de cd mee te zingen. Nou, mooier kan het niet. Ik ga nu aandacht vragen voor uh, Jazz in Zandvoort. Vanmiddag eh, trapt het nieuwe seizoen af. En ehm, dat gebeurt op een andere locatie dan we gewend waren. Omdat ehm, de krocht wordt verbouwd en voorlopig niet eh, beschikbaar is. Dus de organisatie Jazz in Zandvoort is uitgeweken naar een andere mooie locatie. En dat is eh, Nieuw Unicum. Eh, er zijn negen concerten voor de komende periode. Vandaag dus het eerste. En dat is een optreden van Laura Fiji Quartet. En om maar gelijk en met de deur in huis te vallen... dit concert is helaas geheel uitverkocht. Er is een wachtlijst. Het zal eh, niet makkelijk zijn om daar nog een plekje op te veroveren. Dus voor vandaag, iedereen die een kaartje heeft... die mag eens zijn handen knijpen. Laura Fiji vandaag. Ehm, wat nog wel mogelijk is, is eh, om een... en dat is zeer aan te bevelen... is om een paspoort toe te kopen... Eh, de entree is 15 euro per keer als je een paspoort koopt van eh, nog 8 keer 15 euro... dan ben je er in ieder geval van verzekerd... dat je altijd bij de volgende concerten een plek hebt. En als je niet kunt, dan geef je gewoon dat kaartje aan iemand anders. Maar je hebt in ieder geval gereserveerd... en je gaat dan eh, als eh, vaste bezoeker nooit meer de plank misslaan. Lara Fici, die komt vanmiddag. Nee, ik ga eerst vertellen het programma voor eh, eh, de, de, komende maanden is, eh, heeft een, een, thema. Het is, vandaag is het thema French Song and Latin Touch. En de volgende maand is het Rebecca Lobry. touch French en Italiaans. En dan komt Adrie Braat met zijn kwartet... een tribute to Oscar Peterson. In december een tribute to Django Reinhardt. En in januari Edwin Rutten, tribute to eh, Rogier van Otterlo en Harry Banning. Dan in eh, februari Dirk de Kloet, tribute to Frank Sinatra. Nou, het gaat zomaar door. Het, eh, Franse chansons, um, classic jazz en een tribute to Rita Reis in mei volgend jaar. Genoeg te doen. Ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent en je wilt verzekerd zijn van een plekje alle volgende keren overweeg om eh, een eh, paspoort toe te kopen. En je kan dat gewoon vinden op eh, internet Jazz in Zandvoort. Laura Fici treedt vanmiddag op. Ehm, en ze wordt begeleid door Jean-Louis van Damme op de piano... Edwin Corsilis op de bas... en Gijs Dijkhuizen op het slagwerk. En de grote carrière van Laura Fici bestaat inmiddels uit 17 albums... met onder andere Michel Legrand, Toots Tielemans en Michael Franks. Niet alleen zal Fici als geen andere thema perfect vertolken... maar ze zal ook zeker haar eigen repertoire ten gehore brengen. Dat kan ik alleen maar zeggen. En om dat te benadrukken, laat ik haar eerst in een stuk horen... Let There Be Love. Thank you. there be you. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chili con carne sparkling champagne. Let there be birds singing the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove Laura Fiji, Let There Be Love. Ik laat nog één stukje horen. En dat is niet zomaar een stukje. Dat is eh, I Wish You Love. En I Wish You Love is ook de melodie van Geef mij maar Zandvoort aan de zee. Het stuk dat altijd op het repertoire stond van Gray van den Berg. Onze eigen Zandvoortse muzikanten die twee weken geleden is overleden. En eh, een beetje een eerbetoon ook aan Grey, die met ongelooflijk veel plezier altijd hier gespeeld heeft. Zowel eh, het amazing repertoire, maar ook heel veel jazzmuziek. En zij kon swingen als geen ander. En als een klein eerbetoon doen we dat.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Het eerste uur nadert zo'n beetje zijn einde. Maar hierna nog een vol uur met prachtige jazzmuziek. Eerder dit jaar overleed de Belgische accordeonist, schuine streep, saxofonist Ronnie Verbiest ook wel genoemd de Belgische Johnny Meyer. Die eh, toerde overal en nergens met zijn fantastische kwartet. Hans van Oots op gitaar, Mario Vermandel op de bas... en Luc van der Bos slagwerk. En eh, het is afgelopen. Hij is overleden. Ik eh, heb een cd voor me mm, waar hij alleen maar stukken van Dave Brubeck speelt... en waaronder ook een prachtige waltzing... MUZIEK En het eerste uur sluit ik af met eh, de, het Brian Lynch sextet I Concentrate On You. Tot na eh, de break zal ik maar zeggen. En dan weer eh, gezellig en mooi en fijn en goed om te horen.